Mark Visser met het NOS Journaal. Franse boeren hebben vanavond de autoroute du Soleil ten noorden van Lyon geblokkeerd. Ze hebben hooi autobanden op de snelweg gegooid en met tractoren op- en afritten geblokkeerd. De politie leidt het verkeer op de A6 via de oostkant van de stad om. Dat wordt vannacht en morgenochtend onmogelijk... omdat de boeren dan ook de oostelijke snelweg... en die ten zuiden van Lyon naar de Middellandse Zee zullen blokkeren. De regering heeft 600 miljoen euro uitgetrokken om de boeren uit de financiële problemen te helpen. De vakbonden zijn met grote tegenzin akkoord gegaan. Het vakantieverkeer richting de Middellandse Zee zal van de acties veel hinder ondervinden. In het zuiden van Duitsland, Slowakije en op de Balkan is vanwege het noodweer code rood afgegeven. Er zijn stevige onweersbuien met zeer zware windstoten en verder is het onstuimig in de Franse Alpen. In het noorden van Italië werd een man van 34 uit Duitsland door de bliksem getroffen. Hij overleed ter plekke. In Frankrijk zijn de zware onweersbuien en windstoten na vanavond voorbij. In Duitsland houden ze tot morgenavond aan en ook het zuiden van Zwitserland en het noorden van Italië moeten rekening blijven houden met slecht weer. Opnieuw zijn in Athene duizenden Grieken de straat op gegaan. Ze grijpen de stemming in het parlement over nieuwe hervormingen aan... om te protesteren tegen wat zij barbaarse bezuinigingen noemen. Vanavond laat stemt het parlement over een nieuw pakket maatregelen... die de internationale geldschieters eisen in ruil voor onderhandelingen over een nieuw noodkrediet. Een deel van de regeringspartij Syriza is tegen... maar de verwachting is dat de oppositie de plannen aan een meerderheid helpt. Het weer in de loop van de avond en nacht trekt een zwakke storing over het noordwesten en noorden van het land.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 New Age muziek eh, kent verschillende genres. En dit is genre van, eh, ook een genre, Fire in the Rainstorm van Corrie Linier en eh, Carotis. Die zijn we vorige keer mee begonnen. Goed, en nog heel veel andere werkjes. 32 liggen er voor je klaar. We gaan gauw beginnen. important aspect of the daily sunflower supply is that it allows professionals to have regular contact with clients. Emphasis is put on a diagnosis and on a planning support program for each client. Furthermore, it enables addicts to continue their work in a normal way. Mr. Andropov, president of Sunflower International, has stated that sunflower distribution has a positive effect on crime rates. Я должен сказать, что если тогда еще хуже будет на президентских. We take nectar from her soul with the fire from her lightning. We electrify the whole thing with a medicine from plants. We can cure a heart attack. But when her water starts to boil and the earth beneath us cracks, where do we run for shelter?